Eh, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël en Hamas gaan voor het eerst rechtstreeks onderhandelen over het 20-puntenplan van president Trump om een eind te maken aan de oorlog in Gaza. Onze demissionair buitenlandminister Van Wil is optimistisch, al moet er wel nog een hoop gebeuren. Nou, dit plan was natuurlijk erg op hoofdlijnen, dus je zult voor elk van die onderwerpen zul je die één of twee zinnen nu moeten gaan vertalen. Bijvoorbeeld over het vrijlaten van de gijzelaars binnen 72 uur. Hoe ziet dat eruit? Wat moet daarvoor gebeuren? Eh, het terugtrekken van het Israëlische leger, tot waar dan? Eh, per wanneer? Wie vult dan dat vacuüm wat er dan achtergelaten wordt? Ja, er moet dus nog een hoop worden besproken. Toch noemt hij het een unieke kans om eindelijk een eind te maken aan het geweld. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt het zo belangrijk dat er snel nieuwe huizen komen... dat het moeilijker zou moeten worden om bezwaar te maken tegen bouwprojecten. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en regionale omroepen. Veel nieuwbouwprojecten lopen vertraging op omdat omwonenden of natuurorganisaties bezwaar maken. De drones die vorige week en ook afgelopen weekend het vliegverkeer bij München platlegden... waren waarschijnlijk gestuurd door Rusland, dat zegt de Duitse bondskanselier Merz. De toestellen waren volgens hem niet bewapend, maar bedoeld om te spioneren en onrust te zaaien. Tientallen vluchten van en naar München werden geannuleerd door de drones. En inwoners van een huis in Breda durven al dagen de deur niet uit. In een boom voor de deur hangt een enorm nest hoornaars. En door de storm van vorige week en afgelopen weekend... waren die megawespen volgens de bewoners nog agressiever dan normaal. En ik durf niet meer naar buiten. U zit gewoon gevangen nu? Ja, dat klopt. Ja. Nou ja, ze zitten overal in en om mijn huis. Het zijn er denk ik wel honderden. En ja, ik eh, ga niet eh, naar buiten. Ik heb een zoontje van acht hier en het risico is gewoon te groot. Nou, de boom is van de gemeente. Die wilde het nest eerst niet weghalen. Maar na vragen van Omroep Brabant sturen ze vandaag alsnog een bestrijder langs. Heb ik het weer nog voor je. Het is grijs met af en toe regen of motregen. Ja, de meeste regen valt in het oosten en het wordt 13 tot 16 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is in volle gang. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat file tussen Baren en Hilversum Noord. 5 kilometer met een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. A7 horen richting Zaanstad.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 I feel so lucky loving her. Tell me what else is magic for. busy loving her responsible. She thinks with her chin up. She always makes uncommon sense, always knows just what to say. She always takes me platen wijzers draaien.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 became a poor het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland zegt dat het afgelopen nacht 251 Oekraïense drones heeft neergehaald. Eén ervan zou onderweg zijn geweest naar Moskou. Over schade of slachtoffers is niets bekend. In Indonesië is het dodental na het instorten van een school in Oost-Java opgelopen tot boven de 50. Nog zeker 13 mensen worden vermist. Inmiddels is duidelijk dat bij de bouw van de Indonesische school de regels zijn overtreden. Na zes jaar is de A16 vanuit Rotterdam richting Dordrecht en Breda weer open. Het is de eerste energie-neutrale snelweg ter wereld. Zo krijgen onder meer verlichting en matrixborden hun energie uit zonnepanelen. Het weer, veel bewolking met af en toe regen of motregen, vooral in het oosten, bij 13 tot 16 graden. Dit is ZFM. vanuit Zandvoort. ZFM. you know just what to do or where to keep it. Then I say I love you, foul the situation. Hey girl, I thought we were the right combination. Who broke my heart? You did, you did. Fall to the target, blame Cupid, Cupid. You think you're smart. me you don't care. I can't love to know I can never love you. Who broke my heart? You did, you did. Brought you the target blank. You, you, you think you're.